De Duitse rijder Mirko Schultes vloog in Buenos Aires na 75 kilometer uit de bocht en reed in op het publiek. Drie toeschouwers raakten zwaar gewond. Een van hen, een vrouw van 28, overleed in het ziekenhuis. De organisatie van de Dakar Rally benadrukt dat het ongeluk gebeurde op een plek waar toeschouwers niet mogen komen. Hoe de Duitse coureur en zijn bijrijder eraan toe zijn is niet bekend. In het noorden leveren sneeuw en gladheid grote problemen op voor het openbaar vervoer. In Drenthe rijden helemaal geen bussen meer. In Groningen en Friesland zijn de ritten uitgevallen en rijden de bussen alleen nog op de hoofdwegen. Verder rijden de stadsbussen in Lelystad met vertraging en rijden de streekbussen in de Noordoostpolder onregelmatig. Op de Veluwe zijn alle bussen van Violia uitgevallen, behalve die in Ede-stad. Een Britse islamitische groepering zegt plannen te hebben voor een anti-oorlogsmars door Wooten Bassett. In deze plaats eren de inwoners met een erehaag de gesneuvelde Britse militairen. De islamitische beweging Islam voor UK vindt het onacceptabel om militairen te eren die direct of indirect hebben bijgedragen aan de dood van meer dan 100.000 moslims in Afghanistan. En daarom willen ze een tegenactie houden. Uit een villa in Zuid-Frankrijk zijn ongeveer 30 kunstwerken gestolen, waaronder schilderijen van Picasso en Henri Rousseau. De waarde van de werken wordt geschat op meer dan een miljoen euro. Het is de tweede grote kunstdiefstal in korte tijd in Zuid-Frankrijk. Tijdens Oudejaarsavond werd uit een museum in Marseille een werk gestolen van de Franse impressionist Degas... Of er een verband is, is niet duidelijk. Het weer. Sneeuw in grote delen van het land. Plaatselijk kan het vriezen tot min 10.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 After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your I hand. Take you to the <laughs> candy shop. I let you lick the lollipop.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 Whoa. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop going to